Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een aanslag op een synagoge in Californië is een vrouw om het leven gekomen... en zijn drie mensen gewond geraakt onder wie de rabbijn. Een man van 19 is opgepakt. Hij zou het vuur met een semi-automatisch wapen hebben geopend... in de synagoge in Poway, ligt iets boven San Diego. Hij is kort na de schietpartij opgepakt nadat hij zelf de politie had gebeld. De man zou eerder brand hebben gesticht in een moskee. In Amstelveen is een jongen tijdens Koningsdag zwaar gewond geraakt. De politie zegt tegen regionale omroep NH dat er waarschijnlijk een raam op hem is gevallen. Het gebeurde in de buurt van een podium waar optredens waren. De jongen van ongeveer 15 is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is niet bekend. In de Amerikaanse stad Seattle zijn vier mensen omgekomen... toen een hijskraan op een kantoorgebouw omviel. De doden zijn twee kraanmachinisten en twee personen in de auto's waar de kraan op viel. En verder raakten drie mensen gewond. Ooggetuigen zeggen dat het erg hard waaide... en dat de kraan in tweeën brak toen hij omviel. En de Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS heeft voor vandaag honderden vluchten geschrapt. De piloten die leggen ook vandaag het werk neer. Ze liggen overhoop met de directie over salaris- en werkschema's. De staking begon twee dagen geleden en gaat voor onbepaalde tijd door. Voor vandaag zijn bijna 600 vluchten geannuleerd. Daardoor worden zo'n 64.000 passagiers getroffen. De pilotenstaking kost SAS ruim 6 miljoen euro per dag. Het weer nog te trekken buien over het land. Het koelt af tot een graad of 6. Overdag ook buien, die worden in de loop van de middag minder. En verder schijnt de zon af en toe en blijft het fris met 11 tot 14 graden. Ook gaat de wind iets liggen.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 say, they can say it all sounds crazy. They can say, they can say I've lost my mind. I don't care, I don't care if they zfmzandvoort.nl dat bij jou past. Met muziek. Kies het nieuws uit de regio. Jouw keuze.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 Jacqueline Ari. Everywhere me go, me never left her at all. You said that I stole me at the Ram Dance Man. Ram it in a dance, I in a, in a nation. You never know, say that I stole me at the Boom Shop.